Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Turkse autoriteiten onderzoeken of verdelgingsmiddelen hebben geleid... tot de dood van een Duitse moeder en haar twee kinderen... afgelopen week in een hotel in Istanbul. Aanvankelijk werd een ernstige voedselvergiftiging genoemd als mogelijke oorzaak... maar nu wordt er ook gekeken naar de chemicaliën... die het hotel onlangs had gebruikt tegen ongedierte. Twee andere hotelgasten hebben zich inmiddels ook gemeld met klachten. In het onderzoek zijn gisteren nog drie mensen aangehouden. Eerder werden al vier voedselverkopers opgepakt. Mensen die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval... kunnen voortaan met elkaar in contact komen via een nieuwe site van slachtofferhulp. Via de site Jij was daar ook kunnen slachtoffers, nabestaanden, omstanders en hulpverleners worden gekoppeld... maar alleen als beide partijen dat willen. Volgens Slachtofferhulp kan het bijvoorbeeld slachtoffers van een aanrijding helpen... als ze beter weten wat er is gebeurd. De A58 bij Tilburg is voorlopig dicht na een dubbel ongeluk vannacht. Een vrachtwagen botste vanochtend vroeg op een personenauto. Om de bestuurder van de auto te bevrijden werd een brandweerwagen ingezet... en waren een paar rijstroken dicht... Een automobilist miste of negeerde de rode kruisen en botste op de brandweerauto. De drie inzittenden van de tweede auto raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Bondcoach Dick Advocaat is dinsdag niet bij de WK-kwalificatiewedstrijd van Curaçao. Vanwege familieomstandigheden is hij terug in Nederland. Het team van het eiland speelt dinsdag een cruciale wedstrijd tegen Jamaica... en kan zich voor het eerst in de historie plaatsen voor het WK voetbal. Het weer vanochtend vrijwel overal bewolkt en zo nu en dan wat regen.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 En ik ga gelijk beginnen met een eh, artiest die ik nog niet eerder heb gedraaid. Piotr Wojtasik, een Poolse trompetist. Van zijn album uit 2005, We Want To Give... ga ik het nummer draaien, Thanksgiving. Thanksgiving, van zijn album We Want To Give. Ik heb verder klaar liggen Red Rodney en de Era Sullivan Quintet. Een groep die begin jaren 80 eigenlijk op zijn hoogtepunt was. Red Rodney, een uh, trompetspeler, Ira Sullivan, een tenorsaxofoon... maar hij speelt op dit album ook uh, altsaxofoon en sopraansaxofoon. En ze hebben een, eh, ja, een heerlijk album gemaakt. En dat album dat heet Night and Day. Het komt uit 1981. En het nummer wat ik ga draaien heet You Leave Me Breathless. en Ira Sullivan met You Leave Me Breathless. Ik ga verder met Emmett Cohen. Hij was deze week in Nederland voor een aantal optredens. Ik ben er ook geweest en ik ben echt een fan van hem. Hij is echt eh, een geweldige pianist. En ik heb een opname uitgekozen uit 2021... waarop hij samenspeelt met Samara Joy. Emmett Cohen heeft in de tijd van corona eigenlijk een, eh, voor een eh, ja, wereldwijde ehm, opleving van jazz eh, gezorgd, bij, ook bij een jong publiek. Want in de tijd van corona kon er niet opgetreden worden. En hij ging eh, livestreamen eh, samen met andere heel veel grote jazzartiesten vanuit zijn huiskamer. En hij heeft daar geweldige concerten gegeven eigenlijk, die de hele wereld gratis kon bekijken. En een van die concerten was met Samara Joy. En van dit concert ga ik draaien These Foolish Things. En met Cohen, Samara Joy. Um, I'm really just grateful to be here. It seems like everybody in the jazz community has uh, has stepped foot on uh, the sacred ground now. So <laughs> glad to glad to be here. And um, right now, I'd like to give you a very famous ballad called "These Foolish Things." Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still, those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that burns a lipstick's traces. An airline ticket to romantic places. And still my heart has wings. The these foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what. say Samara Joy. Samara Joy was toen nog heel jong en begon net in de jazz scene. En ze is inmiddels al een hele grote zangeres geworden. En ik denk dat we nog heel veel van gaan, haar gaan horen. Ze heeft een eh, geweldige stem. Ze was dit jaar ook op North Jazz en heb ik haar gezien. Een eh, ja, fantastische zangeres. Dus als u de kans krijgt om haar te zien, doe het. Ik ga verder met Miles Davis en Quincy Jones... Ik heb een eh, opname gevonden van een concert eh, in Montreux... op het jazzfestival in 1993. En daar ga ik twee nummers van draaien. Het eerste nummer is Summertime en het tweede nummer is The Maids of Cadiz. Miles Davis en Quincy Jones. Miles Davis en Quincy Jones. Eerst Summertime en daarna The Maids of Cadiz. Ik ga verder met het nummer van ehm, Joe Pass. En het nummer wat ik ga draaien heet It's Alright With Me. Joe Pass met It's Alright With Me. Het komt van een eh, verzamelalbum The Complete Pacific Jazz Quartet Sessions. Ik ga verder met een vierluik. Ik vind het af en toe leuk om een, eh, een drie- of een vierluik te maken... van bekende nummers, maar door eh, hele andere artiesten vertolkt op een aparte manier. En voor vandaag heb ik uitgekozen My Funny Valentine. En natuurlijk een wereldberoemd nummer, vooral door Chad Baker... Ehm, en dat was natuurlijk een makkelijke keuze om die mee te nemen vandaag. Maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb wel gekozen voor Nancy Williams en The Great Jazz Trio. En The Great Jazz Trio bestaat uit Hank Jones, Eddie Gomez en Jimmy Cobb. Het album is What's New uit 1982 en het nummer is natuurlijk My Funny Valentine. Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are. unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mind? But don't change your hair for me. Funny Valentine. Ik heb een vierluik opgestart en u heeft eerst naar Nancy Wilson geluisterd met de Great Jazz Trio. En daarna ben ik verder gegaan en misschien heeft u haar herkend, Rita Reis. Ze speelde samen met het Wessel Ilkend combo, My Funny Valentine. Ik heb er nog twee klaarstaan. De eerste is van J.J. Johnson, eh, de trombonist. En de tweede is van Teddy Wilson trio samen met Gary Mulliken. My Funny Valentine. thank you stage, we shall return you to the Jerry Mulligan Quartet. Mr. Mulligan, not only baritone saxophonist, but leader of his own group, innovator, composer, arranger, commentator, iconoclast impatient waiter in the wings, with Dave Bailey at the drums, Joe Benjamin on bass, valve trombone by Bob Brookmeyer, Jerry Mulligan. My Funny Valentine. En het laatste versie was van Gary Mulligan. En daarvoor J.J. Johnson met My Funny Valentine... van het album Proof Positive uit 1964. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM. Dus blijf vooral luisteren. Ik heb nog veel meer mooie muziek eh, klaar liggen. En dat ga ik doen met het Louis Vidal Trio... samen met Dave Douglas en Perico Sambiet. Het komt van het album Mon Piano... En dat is ehm, eigenlijk een, eh, een afleiding van een referentie aan Frederik Mompou. Een eh, klassieke componist. En in de jaren, eh, zeg maar, uh, einde Tweede Wereldoorlog werd hij beïnvloed door onder andere de Amerikaanse troepen. En dat heeft, is een klein beetje doorgeslagen naar de jazz. En um, ja, Louis Vidal heeft dat meegenomen in zijn composities in een paar nummers.